Michel Koenen met het NOS-journaal. De huizenprijzen hebben een nieuw record bereikt. Een bestaande koopwoning was in juli ruim 16% duurder dan een jaar eerder. Dat is de grootste prijsstijging sinds oktober 2000... blijkt uit onderzoek van het CBS en het Kadaster. Makelaarsvereniging NVM meldde in juli al dat kopers tegenwoordig gemiddeld ruim 4 ton kwijt zijn voor een bestaande woning. Om een huis te bemachtigen moeten kopers steeds vaker zelfs meer dan een halve ton boven de vraagprijs bieden. Ahmed Massoud, de belangrijkste verzetsleider in Afghanistan... zegt te hopen op vredesonderhandelingen met de Taliban... maar waarschuwt dat zijn troepen klaarstaan om het gevecht aan te gaan... met strijders van de extremistische beweging. En Massoud geeft leiding aan het laatste grote verzetsbolwerk in het land. Ze hebben zich verschanst in de pashmir ten noorden van Kabul. Josephine Baker wordt bijgezet in het Pantheon in Parijs, het Nationaal Mausoleum... waarin beroemde Fransen een laatste rust plaatsvinden... De zwarte Amerikaanse-Franse danseres had in de jaren 20 van de vorige eeuw zeer gewaagde optredens. Ze was vaak gekleed in een bananenrokje. Een beker die overleed in 1975, is pas de vijfde vrouw in het Pantheon. In Frankrijk is de voetbalwedstrijd tussen Nice en Olympique Marseille ontspoord. Supporters van de thuisclub gingen op de vuist met spelers van Olympique. De hele wedstrijd was het al onrustig. Zo gooiden fans flesjes op het veld naar Marseille-spelers. Een van de spelers gooide een flesje terug, waarna de vlammen de pan sloeg. ook de spelers en staf van beide voetbalteams kregen het met elkaar aan de stok. De wedstrijd werd uiteindelijk gestaakt. Bij Nice stonden Pablo Rosario en Justin Kluivert in de basis. Het weer nog, te trekken nog wat buien over het land. Vannacht wordt het overal droog. Het koelt af tot een graad of 12 met lokaal wat mist. Morgen droog en flinke zonnige periode.